And uh, perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. Johnson kwam vaker in opspraak, maar het laatste schandaal was de druppel. Hij had iemand benoemd op een belangrijke post... terwijl er over die man meerdere klachten waren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Johnson ging er niet goed mee om, vinden veel van zijn partijgenoten... en dus wilden ze van hem af. Boris Johnson is nog wel van plan om even te blijven zitten... totdat zijn partij een nieuwe leider kiest. De inflatie blijft maar stijgen. Oftewel, dingen blijven maar duurder worden. Benzine, energie, maar ook melk, kaas en bier. En dat betekent zuinig doen, zeker voor studenten. Nou ja, naar welke supermarkt je gaat, kijken naar aanbiedingen, daar je avondeten op aanpassen... Eh, eh, sowieso niet aanmerken kopen, maar altijd het goedkoopste merk. Maar dat heb ik altijd ook wel gedaan als student. Dus op zich valt dat, eh, daar ga ik gewoon vooral mee door <laughs> nu op dit moment, ja. voor een volle boodschappenkar die eh, vorig jaar 100 euro kostte, moet je nu al 111 euro pinnen. En voetballer Luis Sinisterra kan verhuisdozen gaan inpakken. Hij vertrekt bij Feyenoord en gaat naar het Engelse Leeds United. Kost die club volgens de BBC zo'n 25 miljoen euro. En daarmee is hij de duurste speler die Feyenoord ooit verkoopt. Niet zo gek, want afgelopen seizoen was Sinisterra de topscorer van het team. Jawel, Sinisterra maakt er 1-0 van voor Feyenoord. Sinisterra! Ja! ja! Het is een geweldige treffer van Luis Sinisterra.